uur. Morat Wakili met het NOS-journaal. Sportwagenbouwer Porsche krijgt vandaag een eigen beursnotering. Het is de grootste beursgang in Europa in meer dan 20 jaar tijd. Deze beursgang levert naar schatting zo'n 10 miljard euro op. Moederconcern Volkswagen AG wil dit geld vooral gebruiken voor nieuwe fabrieken en technologie voor elektrisch rijden. De energietransitie vergt veel geld en simpelweg geld lenen bij de bank wordt met de steeds hogere rente veel duurder. Meerdere kustplaatsen van Florida zijn getroffen door een stormvloed van 3,6 meter hoog. Dat heeft gouverneur Ron DeSantis gezegd in een persconferentie over de orkaan. De tropische storm die woensdagavond aan land kwam aan de westkust van de Amerikaanse staat... veroorzaakt hevige overstromingen. Meer dan 2 miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Volgens gouverneur DeSantis zal orkaan Ian in de top 5 terechtkomen... van zwaarste orkanen die Florida ooit hebben getroffen. Ruim vier op de tien Nederlanders boven de 15 jaar voelden zich vorig jaar enigszins of zeer eenzaam. Dat zijn er meer dan in 2019, toen zo'n 1 op de drie Nederlanders te maken had met eenzaamheid. Dat meldt het CBS op basis van eigen onderzoek. Vooral onder alleenstaande ouders nam de eenzaamheid toe. Jongeren geven vaker dan ouderen aan zich emotioneel eenzaam te voelen. De Amerikaanse rapper Coolio is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ. Zijn voormalige manager en vriend Jarvis Posey bevestigt het nieuws aan onder meer CNN en CBS Nieuws. Waaraan de rapper is overleden is nog niet duidelijk. Volgens TMZ stierf hij vermoedelijk aan een hartaanval toen hij op bezoek was bij een vriend. Verreweg zijn grootste hit was Gangsta's Paradise, een cover van Stevie Wonder's Pastime Paradise. In 1996 kreeg Coolio er een Grammy voor in de categorie Beste Rap.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 De weg is dicht tussen de aansluiting met de A10 en de afrit Westpoort. Omrijden doe je via de A10 West. Door het ongeluk loopt het vast op eh, de A10 Noord richting de A10 West... tussen Landsmeer en die aansluiting met de A5.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 De Amerikaanse rapper Coolio is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ. Verderweg zijn grootste hit was Gangsters Paradise... de soundtrack van de succesvolle film Dangerous Minds in 1995. Sportwagenbouwer Porsche krijgt vandaag een eigen beursnotering. Het is de grootste beursgang in Europa in meer dan 20 jaar tijd.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 Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Baby. Anytime, tonight. tonight. I could be your son. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause shit get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. I by every thick than Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store with your Louis fur, calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes, bad got Italian stitches. You know how to pick. So I hopped out the coupe and I hopped in pursuit like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster.